Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal doden na een passagiersschepen bij Hongkong is opgelopen tot 36. Een van de schepen zonk gisteravond, waardoor tientallen opvarenden verdronken. Het andere schip vervoerde zo'n 100 mensen, van wie er enkele licht gewond raakten. Dat schip kon op eigen kracht terug naar de haven. Australië zal PVV-leider Wilders geen visum weigeren. Wilders wil daar lezingen houden. Maar omdat de beslissing over zijn reispapieren op zich liet wachten, besloot hij gisteren zijn reis uit te stellen. Minister Bowen noemt Wilders een provocateur die bij een weigering extra aandacht zou krijgen voor zijn radicale opvattingen. Die kans geef ik hem niet, zei Bowen. In een kassencomplex in Blijswijk heeft een grote uitslaande brand gewoed. Niemand raakte gewond. De brand ontstond toen een groot afdekdoek vlam vatte. In Winschoten zijn twee leegstaande panden in de as gelegd. Panden waren vrijdag nog uit voorzorg dichtgetimmerd, juist omdat er de afgelopen weken veel branden zijn geweest. Sinds de zomervakantie waren er in Winschoten 16 branden. Internetbedrijf Google is voor het eerst meer waard dan Microsoft. De waarde van Google steeg op de beurs in New York naar 193 miljard euro. Na Apple is Google nu het waardevolste technologiebedrijf op Wall Street. De nummers 2 en 3 blijven in marktwaarde ver achter bij Apple. Dat is een eentje meer kost dan Google en Microsoft samen. Volgens de eerste uitslagen van de parlementsverkiezingen in Georgië heeft de oppositiepartij Georgische Droom een grote overwinning behaald. Na tellen van 10% van de stemmen heeft de partij landelijk een meerderheid van 57%. De partij van president Saakashvili blijft steken op 38%. Seth MacFarlane presenteert in februari de Oscar-uitreiking. Het is de eerste keer dat hij de gastheer is van de show voor de belangrijkste filmprijzen ter wereld. MacFarlane werd bekend als de bedenker van de tekenfilmserie Family Guy. En hij is de man achter de cartoons American Dad en The Cleveland Show. Afgelopen zomer ging zijn eerste speelfilm Ted in première. Het weer, vooral in het oosten, is het bewolkt met af en toe wat regen. Vanuit het westen is er in de loop van de dag meer zon. Wel vallen er nog wat buien. Het wordt vandaag zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A7 Hoorn-Zaandam tussen Avanhoorn en Purmerend 5 kilometer. Op de A15 Rotterdam-Europoort bij Spijkenisse 2 kilometer.